We're waiting for nine months. Uh, what we saw uh, with other people, they, they came with us. Uh, within three months, uh, they finished all their procedures. Ze wachten dus al negen maanden, zegt hij, terwijl andere asielzoekers eerder werden geholpen. Ondertussen slapen ze ook al maandenlang in een deze man van de opvang snapt wel dat voor hun de maat vol is. Deze tent staat er vanaf september vorig jaar en die zitten hier al vanaf september. Daarvoor hadden we crisisnoodopvang in Assen-Delft en er zaten ook al een, eh, een, aantal mensen die nu hier ook zitten. Dus voor hun gevoel eh, ja, kan ik me dat heel goed voorstellen dat ze daar eh, ontevreden over zijn. De wachttijd is onlangs wel opgerekt van zes maanden naar negen maanden, maar de IND kan niet zeggen wanneer de asielzoekers aan de beurt zijn. In Den Haag is een toespraak van de Franse president Macron verstoord. Hij is een paar dagen in Nederland op bezoek en gaf een speech over de toekomst van Europa... toen hij werd onderbroken door toeschouwers op de tribune. For humanity and our common values. Hello. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? Where did we lost it? I can, I can answer this question if you if you give me some time. Waar is de Franse democratie, werd er geroepen. Later werd duidelijk waar het om ging, namelijk de nieuwe pensioenwet... waarbij Macron het Franse parlement had omzeild om de pensioenleeftijd te verhogen. Macron zelf reageerde rustig. Hij zei dat dit ook een democratie is waar je op deze manier je zegje kan doen. En misschien stond jij tijdens Pasen ook wel bij een van de vele paasvuren in het land... waar metershoge stapels hout in de fik werden gestoken. Nou, het is inmiddels de day after. En in het Drentse Gollo is Henk bezig met het opruimen van de smeulende restjes. Het is nu denk ik nog wel uh, eh, 500 tot 600 graden. En dan praat ik over de binnenkern. Hè? je kunt er ook echt niet heel lang bij blijven staan. Dan smelten je schoenen om het zomaar. te Dus, ja, je schoenen roken helemaal.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 The naked city. lights keep flashing. It's a action. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Wekelijks te horen op de zondagochtend live vanuit Zandvoort. Vandaag eh, gepresenteerd door ondergetekende Edward Rauhorst, Mr. Brightside. A special warm welcome to our listeners across the globe, in particular our fans in the democratic island of Taiwan. ZFM Jazz is gonna take you to the movies today. Ja, yeah in de hoogtijdagen van de, van de jazz... in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... was de jazzmuziek ook eh, veelvuldig te zien en te horen... op het witte doek en daarnaast ook op het eh, tv-scherm. En eh, ZFM Jazz neemt je vandaag op deze paaszondag mee... naar de wereld van de film en tv. Ik zou zeggen, laat je meevoeren door Mr. Brightside... in de meeslepende filmscore of een soundtrack. En eh, denk de beelden er zelf maar bij. De openingsscène kwam van de tv-serie The Naked City. Die eh, liep van 1958 tot 1963 en werd geïnspireerd eh, door de gelijknamige film uit 1958. 48. Een politie-tv-drama waarin elke aflevering zich richt op het leven en de misdaad van de dag in New York City. Het oorspronkelijke muzikale thema van de tv-serie werd gecomponeerd door George Duning. En de zang kwam van de acteur-zanger James Darren, bijgestaan door Judd Collins zingers, die vrouwelijke stemmen daar op de achtergrond. En de serie was eigenlijk een springplank voor jonge acteurs zoals Robert Redford... Robert Duval en Dustin Hoffman. En aan het einde van elke episode van de tv-serie... Uh, eh, zeiden eh, de voice-over de iconische woorden... There are 8 million stories in a naked city. This has been one of them. This is the naked city, the city within the city. Not the city of tall steel towers striking like a spear at the sky, making a canyon of every street, but the city with its emotions laid raw like an ugly wound. If one really wants to see a city, he should view it through the eyes of a cop, and that's what I am. 35 years, starting as a rookie, pounding the pavements to where I am now, Lieutenant of Detectives. It gives you a keen insight into what the city really is. I've seen it all. The murky waterfront just coming to life as the first rays of the sun come shimmering over the water. To the lush, luxurious hotels and apartment houses with doormen and French poodles all over the place. The city is not a place, it's a feeling, it's a way of life. It doesn't matter what do you know, the important thing is who do you know? And how do you get to see the man who has the dope on American can? There's a clerk in the delicatessen place who has the winner of the seventh race and the taxi driver with Jewish name who's sending his kid through Notre Dame. This is the name. and ten. Who's in love with a guy who's got a yen? For a dame he met in a movie once. Who's married a guy who's an awful dunce. And the dunce is in love with a gal who's mad. For no good thief and cheating lad. Who rooms with a guy who's got a yen. For the girl who works in the five and ten. This is the naked. Mr. Ness, You deserve what you get. Follow me. We'll go in my car. How do you know I'm taking you where I say I am? How do you know this isn't some trap? It gets so you learn to trust your judgment of people. You only have to be wrong once. Just once. een stuk uit de eh, The Naked City van die George Tuning. Ehm, de georganiseerde misdaad en de maffia die fascineert het publiek natuurlijk al sinds eh, mensenheugenis. En de, eh, de tv-serie The Untouchables eind jaren 50 was gebaseerd op het leven van de FBI-agent Elliot Ness... en zijn oorlog tegen de maffia onder leiding van El Capone in de jaren 30. Eh, de begeleidende muziek, <clears throat> of de soundtrack van die serie... kwam van de hand oorspronkelijk van de welbekende Nelson Riddle van Frank Sinatra Faam. Dus dat is ook een geweldige muziek bij die geweldige tv-serie... dat uh, later, tv-serie die later ook in een film werd eh, omgezet. Nelson Riddle dus. jazzmuzikanten die traden al vanaf het begin van de eh, stomme film op in de movies. En hun eh, muziek of optredens waren een integraal onderdeel van de film. Maar de eerste echte jazz filmscore waarbij de muziek speciaal voor een film werd gecomponeerd en uitgevoerd... was van de hand van de Amerikaan Alex North, een zoon van eh, Russische immigranten... die de muziek maakte bij de film A Streetcar Named Desire. En dat eh, hoorde je als eerste de controversiële filmvertolking van het eh, toneelstuk van Tennessee Williams. Ehm, met het einde van het tijdperk van de big bands na de Tweede Wereldoorlog... vonden vele geschoolde jazzmuzikanten employ bij de grote filmstudio's... die niet langer eh, kolossale en enorm dure symfonieorkesten permanent op de been wilden houden. En het leidde ook tot een verandering in de sound. En daar staat hier. Eh, soundtrack van eh, Streetcar Named Desire eigenlijk symbool voor. Eh, waarbij de oorspronkelijke symfonische klanken van de klassieke orkesten... werd vermengd met de urban sounds van de jazz. Ehm, ja, de Streetcar Named Desire is een van de eerste... misschien ook niet, zo niet de, de, eerste... waarin een man, Marlon Brando, niet een vrouw... werd geprojecteerd als, als een soort van lustobject. toch wel ongekend in het Hollywood van, van die tijd, 1951 praat ik over. De muziek eh, weerspiegelt eigenlijk magnifiek de onderhuidse spanningen... de begeerte en afkeer tussen de verschillende karakters... in een eh, complexe eh, vierhoeksverhouding die zich in het hartje van New Orleans afspeelt. Ehm, en dat werd gevolgd Ehm, door crime jazz. Eh, nog een stuk eh, crime jazz. <clears throat> ja, in de jaren 50, 60 werd de filmmuziek, wat ik al zei... vaak gekoppeld aan de misdaad, het nachtleven, drugs en de maffia crime jazz. Ehm, ja, dit hield eh, ongetwijfeld verband met het feit dat de media en de roddelbladen vol stonden met verhalen over aan lager eh, wal geraakte jazzmuzikanten. En ook aan het feit dat de jazzclubs in de Verenigde Staten niet zelden werden gerund of bezocht door notoire gangsters. Dus die link tussen jazz en misdaad kwam op het eh, publiek denk ik niet vreemd over. De film The Man with the Golden Arm verhaalt over een eh, drugsverslaafde, getormenteerde drummer... gespeeld door Frank Sinatra, die ook eh, in allerlei problemen verzeild eh, raakt. En de film werd een kaskraker, mede dankzij de innoverende jazzmuziek... van Shorty Rogers en zijn band met onder andere Pete Candoli... Bud Shank en Shelly Man op drums... En, ehm, en de filmscore zelf werd geschreven door Elmer Bernstein. that's waiting for you. that's waiting for you. You know if you do. pretty and attractive. Who's attractive? Who's exciting? Earl! Who? Joe, you're strangling me! Who's attractive? Who's exciting? You. That's better. Ook eh, weinigen hebben meer faam weten te verwijven dan de getalenteerde eh, Norma Jane, oftewel Marilyn Monroe. Die kon eh, zingen, dansen en acteren, maar werd gekweld door allerlei demonen. Zowel persoonlijke als externe in de slangenkuil die Hollywood heet Do It Again. Een liedje dat ze zo ergens in het begin van haar carrière rond 1952 opnam... maar dat, voor zover mij bekend, niet is verbonden eh, met een van haar films. Ehm, en dat werd gevolgd eh, de, door de film eh, Satan in High Heels. die verhaalt over een uh, sleazy striptease danseres... die in de penarie raakt in New York. En eh, die film zou al lang vergeten zijn. Waren daar niet de soundtrack van eh, jazzgitarist Mundel Low. En Low die weet echt eh, meestelijk allerlei stijlen... van de swinging big band jazz tot de cool jazz en hard bebop... op deze filmscore te verbinden. Een soundtrack die het waard is om geheel te beluisteren. Er doen geweldige jazzmuzikanten op mee... zoals Clark Terry, Joe Newman, Herbie Green, El Cone. Dus ik zou zeggen, zoek die eens op Mundel Lowe's Satan in High Heels. Mais on peut tout prendre comme alibi, tout. Les femmes, les petites filles, les garçons de café, les amis d'enfance, les maris trompés. Mais pour les ascenseurs. Non, franchement, c'est idiot. 1950 op tour was in Frankrijk... werd hij door filmregisseur en jazzliefhebber Louis Mal benaderd... om eh, de soundtrack eh, te maken bij de thriller L'ascenseur pour les chevaux. Eh, de lift op weg naar de, de raller. en in amper vier uur tijd werd de soundtrack opgenomen in uh, Parijse studio... zonder veel instructies vooraf van de filmregisseur. En Miles Davis en zijn mede medemuzikanten die improviseerde gewoon op flarden van de film die ze tegelijkertijd eh, te zien kregen. En het levert een eh, indringende, minimalistische, melancholische en sferische soundtrack op... die eh, ja, een soort van de toon zette voor film, filmmuziek, veel filmmuziek die daarop zal volgen. En die improvisatieaanpak met minimale instructies... werd later door Miles Davis ook gevolgd voor de opnames... van zijn klassieker, van zijn meesterwerk, Kind of Blue... En Miles Davis was niet de enige bekende Amerikaanse trompetist... die eh, in de Europese film werd eh, gebruikt. Chet Baker die ontvluchtte in 1958 San Francisco... en belandde via Parijs in Italië... in de vergeefse hoop eh, de drugs en justitie te kunnen ontlopen. de befaamde Italiaanse componist Piero Umiliani werkte tussen 1958 en 64 verscheidene keren samen met die Baker voor soundtracks bij Italiaanse films. Eh, tenminste als uh, Chad eh, niet weer eens in de bak was beland vanwege verboden drugsbezit. de samenwerking leverde vaak meestelijke muziek op, zoals bij Smok, wat je net hoorde van de gelijknamige film van Franco Rossi. Smok dus, door Chad Baker. Come vi siete lasciati ieri sera? Niente, dormiva, sono uscito in punta di piedi. Sembrava che dormisse. Non sembrava, dormiva. No, era morta. business. Thanks, Bob. See you, Harry. stuk uit de film L'Assassino. Die gaat over een uh, iets wat uh, loesje antiekhandelaar en womanizer... gespeeld door Marcello Mastroianni... die verdacht wordt van de moord op een ex-fiancé. En de filmscore werd gemaakt door pianist Piero Piccioni, niet zo bekend... maar weer zo'n exponent van de Italiaanse jazz en filmmuziek. En opmerkelijk genoeg was in 1953 die Piero Piccioni zelf in een soort van horrorfilm beland... toen hij door de paparazzi beschuldigd werd van de betrokkenheid bij moord op een vrouw... in het zogenaamde Montesi-schandaal. Eh, ja, dat is een soort van voorloper eh, in de jaren 50 van de Bunga Bunga parties van Silvio Berlusconi. Eh, die Piccioni werd al snel volledig vrijgesproken en stortte zich met succes op het componeren van filmmuziek. En dat werd gevolgd door een track uit de, de film The Sweet Smell of Success uit 1957. 57, eh, dat gaat over het leven van een alom Amerikaanse gossip-columnist... een rol van de Burt Lancaster... die de macht heeft om de loopbanen van acteurs en muzikanten te kweken of te breken. En de muziek werd gecomponeerd en uitgevoerd door eh, opnieuw Elmer Bernstein... en zijn orkest in samenwerking met Chico Hamilton eh, Quintet... met onder andere Shelly Mann en Pete Candoli en Ted Nash... Eh, die dus de jazzy stukken voor hun rekening namen. En dat eh, hoorde je hier. Eh, dat brengt me even bij wat eh, nieuws. Eh, we zijn in de film vandaag, maar je kunt ook naar Zandvoort komen om jazz te gaan beluisteren. Volgende week zondagmiddag weer in de krocht. Mirjam van Dam, er zijn nog een stuk of 7, 8 kaarten beschikbaar, heb ik net begrepen. Mirjam van Dam, de zangeres met haar tribute to the American Songbook, Jiddy's Jazz, bijgestaan door Jean-Louis van Dam op piano, Niels Tausk op bas en Frits Landersbergen op het slagwerk. Dus sla je slag zou ik zeggen, nu het uh, nog kan. Gaan we zo door naar de volgende film die we ook allemaal kennen. Les Liaisons eh, Dangereuze, een eh, Franse film met een hele fraaie soundtrack ook. Ah, parce que tu as deux fiancés. Le vrai et le faux. Oui, mais à vrai dire, c'est le faux qui est le vrai. Et le faux vrai, qui est-ce stagiair Vadim's film Les Liaisons Dangereuses uit 1959... Eh, werden zelfs eh, twee soundtracks eh, opgenomen. één door Thelonious Monk, die eh, ook op eh, doorreizen was in Frankrijk in 1958. Eh, maar die verdween eigenlijk een beetje in de, in de lade... en werd pas in 2017 opnieuw uitgebracht. De meer bekende is van Art Blakey en zijn Jazz Messengers. Speciaal gemaakte muziek voor die film dus. Geschreven door pianist Duke Jordan... maar uitgevoerd door Art Blakey's Messengers... met onder andere Lee Morgan. En je hoorde hier het stuk Miguel's Party. Hey, listen, Jerry, are you broke? Why do you ask? Well, you're a long ways from home. You're not working. You know anybody here you can borrow from? Only you. 17 years. Now I want him. I'm going to take him out in the company of men. Whether you like it or not, Hannah, that boy's going to come of age. You can't have him. You can't stop me. Trouble, trouble, trouble. In the USA, the teenager have the country in confusion. In the USA, the teenager have the country in confusion. Rock and rolling all of the time, have the parents out of their mind. Parents liking Liberace, kids is liking Elvis Presley. Promote, promote. So they rock and roll night and day, bouncing up and down in the way they do. Sit hard and shaking the head and say, what is this generation coming to? All the parents say their children will grow up to be delinquents, so if the children only dance to the rock and roll and the calypso. Parents tell them they should only like the opera and symphony. But the young kids are too busy digging Mr. De La Fontaine. come on. up and down in the way they do. and shaking the head and say, what is this generation coming to? generation coming to. When the kids is bouncing up to the jukebox like the monkeys and frogs. All the newspapers, they say that the teenagers going to the dogs. But the kids don't go to the dogs. That's the truth and these are the facts. All the girls is changing for chicks. All the fellows changing for cats. Trouble, trouble. So the rock and rollin' night and bouncing up and down in the way they do. They're nodding, shaking the head and say, what is this generation coming to? Trouble, trouble, trouble. Ja, het was hoogste tijd <clears throat> voor een love story na alle eh, eerdere crime die voorbij kwam. Two for the Seesaw uit 1962 met Robert Mitchum en Shirley MacLaine in de hoofdrollen. Met de muziek van André Previn, de begnadigd pianist en componist... die eh, zich vanaf eind jaren 50 ook eh, aan de filmmuziek waagde. En dat, daarna hoorde je nog een keertje acteur Robert Mitchum. Nu als calypso zangetje, een nummertje uit 1957... over de Generation Gap en hoe de rock roll terrein aan het veroveren is. We zitten tegen het einde van het eerste uur. Ik hoop dat je ook het tweede uur blijft luisteren. We gaan natuurlijk verder met onze soundtrack bij deze paaszondag. De rock and roll, ja, die invloeden kun je ook terug horen in de filmscores van eh, Henry Mancini, maar ook eh, daarnaast aan John Barry, die heel bekend werd natuurlijk met zijn James Bond eh, stuk.